Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Hond Mugabe trekken op naar diens ambtswoning. Volgens persbureau Reuters werden bij een massaal protest in de hoofdstad Harare demonstranten opgeroepen om Mugabe te vertellen dat hij weg moet. Honderden mensen gingen daarna op weg naar de woning van Mugabe en zijn vrouw Grace. Of ze daar nu zijn is onduidelijk. In Harare en andere plaatsen in Zimbabwe eisen tienduizenden mensen het vertrek van Mugabe. Onder hen zijn ook veel mensen die hem tot voor kort nog trouw waren. Woensdag nam het leger de macht over in Zimbabwe om te voorkomen dat Mugabe zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven om hem op te volgen. Gitarist Malcolm Young van de hardrockband ACDC is overleden. Zijn broer en medeoprichter van de band Angus schrijft in een verklaring dat Malcolm stierf in het bijzijn van zijn familie. Hij leed aan dementie. ACDC werd in 1973 opgericht en scoorde hits met nummers als Highway to Hell en Thunderstruck. De band wordt vaak gezien als pionier in de hardrock. In 2014 verliet Young de band vanwege zijn aandoening. Neef Stevie nam toen het gitaarwerk van hem over. Malcolm Young was 64 jaar. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Noorwegen heeft Ronald Mulder goud gewonnen op de 500 meter. Hij was 300ste sneller dan de Japanner Yamanaka. Hein Otterspeer werd derde. Het was de eerste Nederlandse wereldbekerzege op de 500 meter dit seizoen. Straks schaatsen de mannen en vrouwen nog een wedstrijd op de 1500 meter. De Nederlandse zwemploeg heeft twee bronzen medailles veroverd... bij de wereldbekerwedstrijden Korte Baan in Singapore. Ranomi Kromowidjojo eindigde als derde op de 100 meter vrije slag... achter de Australische Kate Campbell en de Zweedse Sarah Sjöström. Ook de gemengde estafetteploeg werd derde. Kromowidjojo zwom die race samen met Maaike de Waard, Arno Kamminga en Kyle Stolk. Australië won die wedstrijd, Brazilië werd tweede. Het weer, buien, maar soms ook zon bij een stevige wind. tussen graad of 9. Ook morgen af en toe zon en verspreid in het land nog een bui. En ook dan wordt het ongeveer 9 graden.